is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Onder de doden die gisteren vielen bij de aanslag op een café in Marrakesh is een Nederlandse man. Nog een man en een vrouw uit Nederland raakten gewond, van wie in elk geval de man er slecht aan toe is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht. Bij de aanslag op het centrale plein van Marrakesh vielen zeker 14 doden. Bij een Amerikaanse legerbasis is een Nederlandse helikopterinstructeur om het leven gekomen. Hij maakte een trainingsvlucht in een Apache gevechtshelikopter met een leerlingpiloot die ongedeerd bleef. De Apache helikopter was afkomstig van Fort Rucker, een basis in de Amerikaanse staat Alabama waar vliegers van de Koninklijke Luchtmacht worden opgeleid tot helikopterpiloot. De nieuwe dierenpolitie gaat zich niet alleen met dierenleed bezighouden, maar wordt allround inzetbaar. De aanpakken van dierenmishandeling wordt wel de hoofdtaak van de agenten, maar ze krijgen de bevoegdheid voor al het politiewerk, staat in een brief aan de Kamer. Volgende maand worden de eerste van 500 animal cops opgeleid en de eerste lichting gaat in oktober aan de slag. Dan komt er ook een apart alarmnummer voor het melden van dierenleed. Dat nummer wordt 144. De korpschefs willen dat de wapenwet wordt aangescherpt. Na de schietpartij in Alfa aan de Rijn begon de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek naar het verlenen van wapenvergunningen. Maar de korpschefs willen de uitkomst daarvan niet afwachten. Ze pleiten onder meer voor een verhoging van de minimumleeftijd voor leden van een schietvereniging van 12 naar 18. En onderzoek naar een eventueel psychiatrisch verleden. In Londen is alles klaar voor het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton. Er worden duizenden mensen verwacht die het bruidspaar bij Westminster Abbey willen zien aankomen. Want pas als Kate bij de kerk aankomt is haar jurk te zien. Van prins William staat al vast dat hij in het rode uniform van de Ierse garde trouwt. Het weer, in het noorden vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking en enkele buien. De middagtemperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot maximaal 23 graden land in maart. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel de ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 5 kilometer. Twee rijstroken zijn er afgesloten. En in de regio Rotterdam op de A20 vanuit Gouda 5 kilometer.